Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS 3. Ook vandaag zijn er weer wat boerenprotesten. De meeste mensen hebben er niet zoveel last van deze keer. In Wijster, in Drenthe, wordt bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf geblokkeerd. En ook bij een papierfabriek in Gelderland gebeurde dat. Op Texel hebben boeren zogenaamd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Mensen die vanmorgen het eiland opkwamen kregen zelfs een paspoort. Hallo, kijk eens. Wat, wat is dit? Een paspoort om Texel in te komen. U treedt nu het gebied van de Vrije Republiek Texel in. Oké, wat mooi. Ja, dus daar heeft u een paspoort voor nodig. De Tesselse boeren zijn bang dat het landschap met schapen straks niet meer bestaat. John S. staat voor de rechter. Die man schoot twee maanden geleden om zich heen op een zorgboerderij in Alblasserdam. Twee mensen kwamen om, twee anderen raakten zwaar gewond. Een paar dagen daarvoor zouden verdachten nog iemand hebben doodgeschoten... en een vrouw hebben bedreigd door foto's van een wapen te sturen via WhatsApp. Als je met de trein reist, moet je de komende tijd nog vaker extra wachten. Vanaf volgende week week donderdag rijden er bijna een maand geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Het komt door werkzaamheden rondom Geldermalsen. De NS zet tijdens de werkzaamheden ook bijna geen bussen in, want daarvoor zijn er te weinig chauffeurs. Zoek maar een andere optie, is de oproep van NS. In het midden van het land begint de zomervakantie. Daarom waarschuwt de ANWB voor files vandaag en komend weekend. Vooral morgen kan het wel eens heel druk gaan worden. Ook op wegen in Duitsland en Frankrijk. Hart van Nederland ging de straat op om mensen naar hun vakantieplannen te vragen. Ja, hun van file of Schiphol drukte hebben deze vakantiegangers geen last. Want zij gaan lekker weg in eigen land. Waarom niet? Nederland is zo mooi. Vermaak me hier net zo goed hoor dan maar dagjes weg. Als u zo die rijen ziet op Schiphol, wat denkt u dan? Ik ga ik helemaal niet tussen staan. Ik ga sowieso niet vliegen. Nee hoor, <laughs> echt niet. Gaat lekker op de camping in eigen land. Juist. Lekker buiten, lekker vrij, eh, doen wat je wil. Heerlijk. Het weer nog. In het zuiden en westen veel zon. Op andere plaatsen is er bewolking. Nu is het tot 23 graden, maar vanavond en vannacht kan het wat regenen. Morgen meer bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6, Muiden richting Lelystad... tussen Almere en Lelystad een kwartier vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn richting Noord-Holland...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 If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you should have bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat.